12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson is in het ziekenhuis opgenomen... voor tests volgens een verklaring. Tien dagen geleden werd bij hem het coronavirus geconstateerd. Vrijdag liet hij weten dat hij nog altijd koorts had. In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen dag 621 mensen aan het coronavirus overleden. Daarmee komt het totaal op bijna 5000. In een televisietoespraak heeft koningin Elisabeth het Britse volk opgeroepen net zo sterk te zijn als andere generaties Britten. Ze verwees naar de Tweede Wereldoorlog met woorden uit een beroemd lied uit die tijd van Vera Lynn, We'll Meet Again. Het was de vijfde keer in haar hele loopbaan dat ze het volk toesprak in zo'n speciale tv-uitzending. Op Sint Maarten is een militair transportvliegtuig aangekomen met Nederlandse hulpgoederen. Daarmee kunnen in de strijd tegen het coronavirus zes extra intensive care plekken worden ingericht in het ziekenhuis op het eiland. Het aantal besmettingen op Sint Maarten staat op 24. Aan het begin van de week waren dat er nog zes. Er zijn al vier coronapatiënten overleden. Nederlanders geven gehoor aan de oproep van het kabinet om met Pasen en in de meivakantie thuis te blijven, blijkt uit onderzoek van één Vandaag. kwart van de vakanties die met Pasen waren gepland is inmiddels geannuleerd en een derde van de meivakanties. En de sierteelt wil een noodfonds voor de sector. In de afgelopen weken hebben telers voor honderden miljoenen euro's aan bloemen en planten weggegooid. Veel bedrijven vrezen voor hun voortbestaan. Het ministerie van Landbouw erkent dat niet alle agrarische bedrijven zijn geholpen met de overheidssteun zoals die nu is ingericht. Het onderzoekt of de bestaande regelingen kunnen worden aangepast. Het weer. Vannacht een graad of 7.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 And yeah, I like fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that my fucking And yeah, I like fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that my fucking And yeah, I like fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that my fucking And yeah, I like fuck I got a fucking problem. I love bad bitches that my fucking And yeah, I like fuck I got a fucking problem. Finding somebody real, let's fucking problem. Bring them girls to the crib, maybe we can solve it. Hey. Hold up, bitches to my dime. Taking hella long, bitch, give it to me now. Make that thing pop like it's in me up and line. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy grind. Ain't sad, get like me. Never met a motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me, but the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, the nigga, nigga. Like how you figure, getting bigger and fucking bitches. She rolling switches for her bitches. I bought my niggas, they getting burnt up off the niggas liquor. You know my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act nigga I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when this beat is on, make you think about all of the niggas you been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh, word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just, okay, I got and just drop down and get your eagle on. Or we can stay up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger. I don't pay for no reduction if it's coming from a nigga. I don't know then I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker get the bustin'. Yes, Lord. I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking. I love bad bitches, got my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, got my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, got my fucking problem. get Girl, I'm Kendrick Lamar, mm, aka business to me just they car. Mm, that mean your friends since me be up to posse. My standards are pampered by three subs tomorrow. Mm, kill them all, dead bodies in the hallway. Don't get involved, missing what the crystal ball say. Holly, Barry, holly, do ya? Holla back, do ya? I love bad bitches, that's my fucking problem.